1 noemt die leerachterstand ernstig. Er zijn ook scholen die zeggen dat hun leerlingen... door het thuisonderwijs juist sneller zijn gegaan. 80% van de directeuren is blij dat de school vanaf 8 juni weer helemaal open gaat. Wel zijn er zorgen over de bezetting. Naast het lerarentekort dat er toch al was... zijn er nu ook docenten die vanwege corona niet komen werken. Veel mondkapjes die worden gebruikt in verpleeghuizen deugen niet, schrijft het AD. De krant liet 25 medische mondkapmaskers testen. Die worden gebruikt op corona-afdelingen van verpleeghuizen. Twaalf ervan kwamen niet door de test. Ze lieten te veel virusdeeltjes door en van één masker was de houdbaarheidsdatum al tien jaar verstreken. Sinds het begin van de coronacrisis hebben bijna 9000 huurders zich bij hun woningcorporatie gemeld met betalingsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC onder bijna 200 corporaties die samen zo'n 1,6 miljoen sociale huurwoningen hebben. Bijna alle huurders die in de knel komen te zitten... hebben een tijdelijk of een flexcontract of zijn ZZP'er. De corporaties verwachten nog een flinke toename van huurders met geldproblemen... omdat steeds meer mensen door hun spaargeld heen raken. In Suriname worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Verwacht wordt dat de NDP van president Bouterse veel stemmen verliest en niet verder kan regeren. Gisteravond kwamen de berichten over mogelijk uitstel van de verkiezingen vanwege ongeregeldheden aan de Surinaamse oostgrens. Maar president Bouterse zei al snel dat de verkiezingen gewoon doorgaan. Het weer, droog en veel zon, vooral langs de kust. In het binnenland ook stapelwolken. Het wordt 17 tot 22 graden. En ook de rest van de week droog en geregeld zon.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 I want you to know I believe in your song, in rhythm and rhyme and harmony. You've helped me along, making me strong. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll drift away.